Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. walking on a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 Calm down, down, down, my love is calling 那我。 Stranglers en No More Heroes. jawel. En uh, nou, zijn we lekker onderweg een Nieuw Keizerrijk. Hebben jullie net zoveel zin in als ik? Ik hoor je niet. Maakt ook niet uit. Eh, jullie zijn maar met z'n vieren, dus eh, wat dat betreft is het niet zo gek dat ik je niet hoor. Goed, we gaan allemaal doen. Ik heb weer ontzettend kutte Cumu. Niet zo kut als vorige week. Die was wel echt de vorige keer. Die was wel echt heel kut. Maar deze week is ook wel ah, best wel kut. Ehm, Giel van over had de mensen lastig vallen. Ja, eigenlijk zoals fucking elke keer. Weet je wel, het is niet alsof ik een heel erg programma wat heel erg veel verandert elke keer. Het is gewoon een beetje veel van, meer van hetzelfde. Dat maakt niet uit. Ik vind het leuk. En eh, nou ja, alle vier de luisteraars ook. Dus fuck dat. Goed, eh, dit zijn eh, de The Death in 1973.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 ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu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 Terwijl ik nu alleen maar denk: Aha, wat zij is in mijn wereld. Zeg me wat je wilt, dan, dan, dan. Staren wordt de stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wilt, dan, dan, wordt de stil van, Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee.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 Ik neem je mee. En als je zin hebt om mijn eh, nummers aan te vragen, dan kan het. Hè. Je kan eh, mij vinden op eh, zowel Facebook als Twitter. Twitter is keizerrijk. En dat schrijf je met E lange I Z of korte I J Z. Of op Facebook, dat is uh, Keizer. dan kan je nummers aanvragen, zoals Michiel. En die vroeg ineens die aan. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here. we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, Play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle looked at each other. And we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be. to say. The beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, Be you angels? And we said, Nay, we are but men. Flick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 Ja, ik ook. En dat is eh, LMFAO en Sexy and I Know It. En zo eh, zometeen eh, komt mijn uh, goede vriend en collega Giel van Bokhoven achter de microfoon zitten. Die gaat normaal gesproken alle dingen doen die ik niet durf. Dan gaat hij achter de microfoon zitten. Want ik ben eigenlijk stiekem een Maar zodra ik een alternatief heb, dan doe ik dat. Goed, dit is Gatje en Kimbra. Now and then I think of when we were together.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 nul. van ah, Dat is jammer. Eh, even kijken. Dan gaan we alvast maar een, eh, een Halloween klassieke draaien. Dit is Ray Parker Jr. in Ghostbusters. Goeiedag, u spreekt met, eh, met Giel van Bokhoven. Um, goeiedag. Ehm, spreek ik met meneer uh, Leenaerts van de, eh, ehm, moet ik even kijken, VrijeSpiritualiteit.com. Ja, dat klopt. Ah, gelukkig. ik, ik heb een, een, een, verhaal en ik, ik hoopte dat u mij misschien een beetje kon helpen. sinds, de, sinds de laatste tijd kan ik, heb ik nogal last van, nou ja, last is een groot woord, maar ik heb... dat ik automatisch dingen opschrijf. Schrijft automatisch dingen op. Ja, dus als ik een pen en papier heb, dan, dan lijkt het alsof iemand anders ehm, de woorden in mijn, in mijn hand legt en dat ik dan zelf eh, de teksten schrijf. Het is ook een ander handschrift. Mhm. En ehm, ik hoop dat u mij misschien een beetje kan helpen. Ik heb een beetje, ben een beetje gaan googlen en, eh, nou ja, u bent, eh, u bent zich er wel bewust van dat het dan op dat moment gebeurt? Ja, ik, ik ben wel bewust zijn. Ik heb alleen, ehm, het is zeg maar als ik een soort van mijn hand uh, loslaat en de vrije loop laat gaan, dan is het dus iemand anders met mijn hand aan het schrijven. Ja, en, eh, en hoe voelt u zich daar dan angstig bij? Of, uh... Vreemd genoeg helemaal niet. En wat, wat wordt er dan geschreven zo? ik, zal ik er eentje voorlezen? Ja, prima. Ja? het heet blijkbaar Liefde. liefde. Liefde delen. Liefde delen tussen man en vrouw. Liefde delen tussen man en man. Of liefde delen tussen vrouw en vrouw. Soms is de man de bovenliggende partij, soms de vrouw. Passie. Passie en liefde. Veel passie. Zwetende passie. Vieze, zwetende passie. Klamme, vieze, zwetende passie. De hele nacht lang de hele nacht zweten, klamme nachten die vies zijn. Ja, het is niet heel goed gedicht, maar dat is wat uit mijn pen komt. Klinkt heel apart. Ja. <laughs> ja. En eh, mag ik ook vragen hoe oud u bent? Ik ben 26. U bent 26? Ja. Ah, ja, het is een hand. Schrift, Ja, er zijn heel veel dingen die het zou kunnen zijn. Vandaar ja. ook van alles, eh, van alles en nog wat vraagt natuurlijk. Mhm. En eh, en het helpt ook niet, ik zit net in een, een, een Halloween spooktocht als <laughs> figurant. waar? Ja, dus ik zit echt eventjes van, eh, ik, heb, ik heb net een stil plekje weten te vinden. Oh, ik stoort er niet, mag ik hopen? Nou, ik had mijn plek nog niet gevonden. Oh, oké. Dus, eh, en, en, ik ben degene met wie ik samen was, ben ik al uit het oog verloren. Dus, oh. eh. <laughs> nou, ik hoop niet dat ik u eh, de stuip op het juich lijf lijfjagen. nee, met mijn verhaal. Nee, nee, nee. Ja. Het, is in ieder geval iets dat heet automatisch schrift. En, dat mhm. kan, en in het algemeen, en dan generaliseer ik even, ja. houdt het in dat een entiteit uw lichaam overneemt ja. en dan dus schrijft dat houdt het zeg maar in het algemeen in. Zo voelt het ook. Eh, en, eh, dat, en dat kunnen verschillende dingen zijn. Het, het kan een gids zijn, het kan een engel zijn, het kan een demon zijn, het kan een, een, een verdwaalde ziel zijn. Het of een hele slechte dichter? Of dat. Ja. <laughs> ja, dat... ik, eh, het, het zou echt van alles kunnen zijn. Wat... heeft, u, heeft u meer ervaring met spiritualiteit? Nee, eigenlijk helemaal niet. Totaal niet. Nee. Dus ik ben ook een beetje gaan googlen op, op ehm, eh, intuïtief eh, schrijven, zeg maar. Dat, dat, dat, mm dat was dan, tenminste, ik ben nog gaan zoeken op automatisch schrijven. Toen kwam ik inderdaad op intuïtief uit. Toen kwam ik bij, ja, bij uw, uw site. Dus ik, ik denk, nou, we bellen maar gewoon, <laughs> we zien het wel. Ja, nee, bellen kan inderdaad altijd. Ja, ehm, Ja, ik, ik zou zelf, ik zou zelf eh, zeggen, ehm, probeer anders eens op een, op een papier te schrijven wie ja. ben je? Ja. Zal ik eens doen? En, eh, en, laat, en laat het dan maar over je heen komen. En dan, dan, dan zien we wat er, uh, wat er uitkomt. En dan, dan, kun je een dan kun je een dialoog gaan. Als oh, het niet... Moment hoor. Oh, oh, oh, ik, ik denk dat het nu een beetje gebeurt. Oh, hij gaat tekenen. Kan dat ook? Ja. Eh, het is geen, geen letter, geloof ik. Nee, het is een, een gezicht. Met een hele, hele dikke bril. Dat is het een beetje. Niet heel goed getekend. En een enorme grijns erop. Ja, daar kan ik ook niet echt van mee. Dus ja, het is een... Ja. Oh. Laat het, laat het maar even lekker gaan. Ja. even kijken waar de jongen mee komt. Ja, het is... Het is ja, een, een hele dikke bril. Die blijft hij maar na, na accentueren, zeg maar. En een, een hele brede, brede grijns. Heel... Oh. Ja is dat grijns of echt een lach? Ja, het is wel een vriendelijke lach. Het is niet, niet een, een sarcastische... Althans, als ik het, het is ook niet een hele goede tekenaar. Oh. En, en, een klein kuifje, zie ik. Ja. En, ja. oh, ja, dat was het wel, denk ik. Ja, nee. Nou ja, de volgende vraag die je zou kunnen zeggen. Wat wil je? Oké. Ja. Nou, hij omcirkelt het gezicht nog een keer, maar verder... Nee. Nee, nee. ik heb toch ook het idee dat het minder is nu. Dat ik het toch een beetje zelf, weet je wel, dat je niet echt meer controle hebt. Ja, het vergt ook oefening hoor. Ja. Eh, dus, dit is niet nou, ik zou, ja, mijn advies is gewoon, uh, probeer inderdaad via schrift een dialoog eh, te doen. Ja. En, en, luister voornamelijk naar je eigen gevoel en je eigen intuïtie. Hoe, hoe, hoe ervaar je het zelf? En op het moment dat, je, dat de ander zeg maar schrijft, mm probeer zo open mogelijk te houden. Dus je, niet het zelf beïnvloeden. Die neiging die hebben we nogal snel om eh, zelf onze handelingen te beïnvloeden. Ja, precies. Maar probeer, probeer je daar gewoon voor af, te sluiten, zeg mhm, maar. Ja. Oké, ik ga nog even oefenen. Is het goed als ik u binnenkort nog een keer terug wel? Ja hoor, dat is prima. Ja? Oh, heel fijn. Ik eh, wil moet ook altijd een keertje, keertje langskomen. Eh, komen binnen de... Ja, zeg ik, de, eh, de, de, vereniging die... we, kunnen, we kunnen mensen met alles begeleiden. Alleen daarvoor moeten, moeten mensen wel lid worden. Oké. Okay. Dus om ook voor ons een beetje uit de kosten te komen. Uiteraard, ja. Dus, uh, Want wat, wat, voor vereniging is het precies? Want ik heb het niet echt nou, goed gelezen. Het, is, uh, het, het, is Vereniging Vrije Spiritualiteit en dat is eh, net zo breed als dat het klinkt. Het is, alle aspecten van spiritualiteit die, die pakken we aan. Mm En we organiseren dan maandelijks activiteiten waar leden gratis aan mee mogen doen. En niet-leden die betalen dan een contributie. Ja, ja, ja. En ja, we zitten nog in ons eerste jaar en we zijn... we hebben nu tien leden. Is, is deze Halloween-optocht ook van, van, van de vereniging? Oh. Nee, dit, nee, is van, eh, van het eh, sociaal-cultureel werk hier in oh, meer. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja, ik ben eh, gestrikt door een vriend van mij. <laughs> en morgen hebben we zelf Halloween, zoals op de website te lezen is. Oh ja, zover was ik nog niet. Daar. Ik ben eigenlijk direct naar de contactpagina gegaan. Ik geef groot gelijk. Ah, oké. Nee, ehm, dat is goed. Maar mm, ja, met de vereniging kunnen we ook privébegeleiding zeg maar, aanbieden, mocht ja. er daar behoefte aan zijn. Ik ga deze week eh. nog even proberen contact te leggen en dan, dan, dan hoort u nogal van mij, denk ik. Komt helemaal goed. Je kunt ook altijd mailen, dat is misschien wat makkelijk. Dat is misschien makkelijk, dat is goed. Ja, uh, eh, J. Leenaerts, ja. Ja, komt helemaal goed dan. Top. Hartelijk bedankt eh, voor uw hulp vandaag. geen enkel probleem. Veel plezier met uw tocht. <laughs> Dank u. Oké, fijne dag. Doei. Over Halloween klassiekers gesproken. Deze. Maar heb ik ook last van weerwolven. Dit is Duck en Big Wet Wolf. Keizerrijk. Moerdijk FM. each time and run around, well, here's another big mistake. Why is it that you're see, we move each time and run around, well, here's another big mistake. days burn out each time And you run around, well here's another big mistake Why is it that you're dazzled? A fire till you can not see We move friction stays burn out each time And run around, well here's another big mistake Why is it that you're dazzled? A thing you can not see We move friction stays burn our lips each time Dazzled Kid. Eh, nee, Dazzle Kids van Voiced. En eh, de zanger is nu solo gegaan en die heet nu Dazzle Kid. Volgt u het nog? Ik wel, want ik ben super slim. Goed, <laughs> daarvoor uh, eh, Daxas, Big Bad Wolf. En daarvoor dus Jeroen, what's his name? van uh, spirituele vereniging die eh, Giel van Bokken over weer eens helpt. Ik vermaak me toch altijd zo kostelijk met die kwakzalvers, jongen. Ik vind het zo grappig. Goed, ehm, wat ik ook me echt kostelijk mee vermaakt zijn filmpjes op internet. Ja, straks in uh, uur 2 komt er sowieso nog uh, Cumu aan. Dat is ook rare muziek op YouTube. Maar ik heb er nu eentje gekregen van een vriend van mij. En nou ja, ik kon het eigenlijk niet, niet nalaten om alsnog ook even te draaien op, op Keizerrijk. Op Boedijk FM, elke zaterdag tussen 9 en 11. Hi! Nou ja, niet elke zaterdag. Uh, ligt een beetje aan of ik zin heb. Ehm, goed, <laughs> het is goed. Het is een van de nieuwe eh, boybandjes. Ze zijn echt allemaal zo gay als een, als een paard. Het is echt om te janken. En ze doen heel hard hun best alsof ze ehm, ehm, meisjes leuk vinden. Dat, dat komt eigenlijk op neer. En ze hebben hele gay, eh, net niet dansjes, want ze kunnen eigenlijk niet dansen. Goed, maar ze hebben dus ook een heel stom nummer gemaakt over het feit dat je een hartje op je Facebookpagina moet doen. En dat je daardoor officieel een relatie hebt. Goed, het is Heart to Heart en Facebook Official. Yeah, girl. It's me, Chad. I never felt this way before. I want to make this official. I want to do this in the realest way I know. <laughs> you know what? Let me tell you how I feel. Love on, my space is dead. I'm checking your page to see what you said. Girl, girl, you're so fine, your pics are so hot. I'm thinking dirty thoughts, but I better, better not. Part two, heart is back. Beat chat popping on my Mac. I like your status, two thumbs up. I met you last week when you played flip cup. Confirm to this request. Agree to my terms of service. The message has been sent, and all I wanna do is heart on your page, heart on your page. Let's make it official. Say what? Shaking a pixie, your butt. Did you see the link on your wall? Girl, Keizerrijk. Keizerrijk. Kijk, kijk, kijk, kijk, keizerrijk. dancebreaken, maar ze kunnen eigenlijk niet dansen. Het was Hard eh, to Hard. Een Facebook official. Einde van het eerste uur. Komt er nog een uur aan. Heel vol uur keizerrijk. En dit is Want Want.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 met de Thin White Duke remix van Mr. Brightside van de Killers. Open ik het tweede uur van Keizerrijk. En wat heb ik nog dit, dit uur? Nou, Cumu natuurlijk. Dat is uh, eigenlijk hetgeen waar jij op zit te wachten, dat weet ik. En eh, nou ja, sommige mensen die hebben ook muziek aangevraagd. Hij kan. Robert heeft van de week weer naar uh, Jay en Silent Bob Strike Back gekeken. Dat is een heel erg leuke film als je ontzettend nerd bent. Dus ik vind hem heel erg leuk. En Robert is een van de vier luisteraars. Dus die zei, hey goed, draai Morris Day in the Time. Dat zit in, de, in die film. Dan zeg ik, oké Robert, doe ik dat. Zijn werk is het. Heel simpel. Dit is Jungle Love. Keizerrijk. Moerdijk FM. You can't find the phone, so you can call it on. daar einde. Eh, Snow Patrol. And <laughs> this isn't everything you are. En als je deze week nieuwe schoenen hebt gekocht, dan is dit hitje voor jou. Dit is Paolo Nutini en New Shoes. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day -day life. So I quickly opened the wardrobe. Rolled out some jeans and a t-shirt that seemed clean Topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams And I thought these shoes just don't suit me Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling It's so inviting, oh, short on money but long on time Slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday. And I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were two days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen. But I had to stop from the shock of what I found. The room full all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye, blues. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on, and everybody's smiling. It's so inviting. No, oh, short on money, but long on time. Slowly showing in the sweet sunshine need an excuse So i I'm wearing my brand new shoes um, Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Stone to stone they take me on I'm walking till the break of dawn Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet stone to stone, they take me on. I am walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on, and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on, and everybody's smiling. It's so inviting. Oh, short on money, but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running late, and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes Oh, hey, I put some new shoes on And suddenly everything is right I said, hey, I put some new shoes on And everybody's smiling and it's so inviting Oh, short on money but long on time Slowly strolling in the sweet sunshine And I'm running late and I don't need an excuse Cause I'm wearing my brand new shoes hey, je? Hoezo? Donderapje. Ik bedoel dat eh, niet helemaal zo... Eh, kletsen, baby. Henk zo. Ik wil nou, gewoon... Eh, gewoon even met kletsen, gewoon normaal. Ah. Hoezo? Kom maar terug. Diep ademen. Ah. Ja. kom terug met een bek met een dubbel zo droog vermogen. Dubbel zo grote kloten. Ik geef er geen stuk om of ze me wel mogen. Wie willen likken aan Kings' kroden? Ja, geef me een vrouw, want ik ben opgewonden en ik ben stout. Nee, je bent flauw. Ah, fuck dat. Donder op voordat ik je been kapot trap. Jij trapt helemaal niet, jongen. Ga uit me weg. Ik ben geil en ik wil met een vrouw naar bed. Hoe dus druk mijn pret, AUB nou niet. hey, hoe zorg ik ervoor? Ik vlucht dan niet vaker, vriend. Ja, gebruik maar een kunstpik. Ik weet zeker dat je stompie de kunst niet lukt. Ach, zolang het maar klikt, ben ik tevreden denk de klit kan vinden daar beneden Loopt het wel los, ook al ben ik wat onzeker Of ze met de grootte van mijn worst wel kan leven Voor de rest ben ik vrij van gêne Dat wil zeggen, ze zal de stel kennen Maar nooit eraan wennen, ik zal mezelf trekken Tot in de vetten. zoek een perfecte Plaats om te seksen, hoe dat wordt lekker In een jacuzzi met de banaan gaan Als toetie voetie, zit het of staan Van jaloezie blauw zijn haar vriendinnen Als de zon ondergaat, kus ik haar gauw Ik heb niks nodig, behalve een zaaien Ik wil een meisje, wil een meisje

Tijd uit of je zingt, je krijgt nooit een vriendin Hoezo? Je bent bot en flink over de top Ach, natuurlijk komt dat jou uit je strot Maar vrouwen vinden dat romantisch Echt niet, mijn vriendin zegt, vind je ook dat Kees irritant is? Echt niet? Echt wel Wel verdomme Nee, de wereld is nog niet vrij van wonderen Neem dit advies, probeer het niet zo hard Er komt het meisje van jou vanzelf op je pad Nou, nu hang je mij de keel uit Als je heel uit hier wil vertrekken, zou ik maar gaan Neem dat nou maar van me aan Nee, mijn manieren zijn helemaal niet zo vreemd ja, nee, nee, ik, ik, ben niet vreemd hey, ik ben niet vreemd ik ergens Dat ene meisje dat zich niet aan me ergert Moet toch bestaan? Hoe kom ik aan je? Hoe maak ik je me aanstaande? helpt, weet het wel Ik ben stoer, zeker wel Maar soms doe ik gewoon een beetje raar Soms doe ik gewoon een beetje raar Soms doe ik gewoon een beetje raar Soms doe ik gewoon een beetje raar Yeah, ik ken Space Case, signing off. 2005 shit, versie. Van ik Ik. Better enjoy the shit. break your face. Ik. Zo, lang niet gehoord. Space Case. En ik wil een meisje. En dit komt volgens mij uit de soundtrack van FIFA 98. Uit de tijd dat FIFA nog eh, goed te spelen was. En nu uh, eh, speel ik tegen mijn neefjes en uh, slaan ze me alle kanten op. Dit is Apollo 440 en the Rock. Stop the Rock. Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock Stop the rock Stop the rock Stop the rock, can't stop the rock, you can't stop the rock Can't stop the rock, you can't stop the rock can't stop the rock you can't stop the rock can't stop the rock you can't stop the rock can't stop the rock you can't

baby single Houd You Like That. En eh, deze man die staat aanstaande woensdag in de Melkweg in Amsterdam. En uh, daar gaat hij deze zeker ook spelen. Ik zag hem afgelopen zomer nog op Lowlands. is Miles Kane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 been a long night in New York City. It's been a long night in Austin, too.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 thinking I don't remember, don't remember you. Ah, John Mayer. Hij mag niet zingen van een dokter. Dat komt omdat hij, uh, volgens mij hij een pliep of zo. Nou, maakt niet uit. Er zijn genoeg mensen die wel... Uh, mogen zingen. En die het eigenlijk niet zouden moeten. Eh, die mogen niet zingen van mij. En die verzamel ik in het uh, categorie... Koorts Kumu. Koorts Kumu, oftewel Koorts Kutmuziek. Jawel, eh, elke aflevering verzamel ik een van de talentloze losers van internet, van YouTube. Die denkt dat hij kan zingen. En die dan zijn clip op YouTube gooit. En dan zegt hey, je bent een hol En dan, draai ik hem op Keizerrijk in Moerdijk Fem. En eh, deze week heb ik eh, Hans van Berkel. Hans van Berkel is een van de lelijke oude zak. En eh, die denkt dat hij kan zingen. En nou, hij heeft ook een website. Dat is www.zanger-hans-van-berkel.nl Want Hans van Berkel aan elkaar kom je uit bij een makelaar. Dat je het weet, hè, dat je niet de verkeerde Hans van Berkel vindt. Goed, als je kijkt dan bij het kopje optredens, dan is het helemaal leeg. Maar 25 november is er nog wel een cd-presentatie. Dus als je lol hebt, dan, er zijn nog kaarten voor. Kan je gewoon bellen, staan een telefoonnummer bij moet je gewoon eh, met de hele bus naartoe gaan. Dus lachen. Goed, ik zal even voorlezen lezen uit zijn biografie. Hallo, ik ben Hans van Berkel, zanger geboren als schipperszoon. Op 11 2 1950 te Wilnis ben ik de tweede zoon uit een gezin van vijf kinderen. Ik heb drie zussen en een broer. Ik groeide voor een deel op in Amsterdam. Die pauzes die doe ik expres, want punten en uh, hoofdletters eh, zitten willekeurig weggezet in de zin. dat was tot mijn acht, jaar. Daar nog een tijdje Vreeswijk, daarna viaan en Lexmond. Maar het schippersleven was niks voor mij en ik ontdekte al snel dat de muziek weer voor mij was. Uh, bla bla bla bla bla. En eh, hij is vrachtwagenchauffeur en eh, nou ja, hij is een tamelijke loser. En vandaar dat hij ook in Koorts Kum zit. Want het is ja, echte kutmuziek en ik ga hem nu ook gewoon voor je draaien. Het nummer heet uh, Zeven Witte Anjers. En uh, nou, de videoclip die flikker ik hierna op YouTube. Of op, niet op YouTube, daar staat hij al. Op Facebook en Twitter. Zo kan je hem daarna nog een keer terugkijken. Dit is Hans van Berkel en Zeven Witte An Anjers. Ja, het begint sfeervol. Zeven witte anjers. Zeven witte anjers, mensen. Die geef ik aan jou. Eh, dankjewel. Koorts. Cumu. Teken van geluk en liefde. Geluk en liefde. Bewijs van eeuwige trouw. dat heet een trouwring. De jaren gingen voorbij, maar jij bleef steeds bij mij. Ja. We houden van elkaar. Ongetwijfeld. Ga nooit bij mij vandaan, ik laat je nooit meer gaan. We zijn het gelukkigste paar. We zijn het gelukkigste paar. Zeven witte Anje, die geef ik aan jou. Goed, kum. Een teken van geluk uh, een bal hangen nul tussen mijn knieën. Bewijs van eeuwige trouw. Koerts, Kubu. Ga nooit meer van je heen. Ik laat je niet eh, alleen? Yes, jij moet graden. Wij horen bij elkaar. Ja. De tijden van verliezen niet meer. Oh, nimmer meer, shit. Maar wij zijn nog steeds bij elkaar. Elkaar. Goed. Zeven witte anje. Zeven witte anje. dubieus getal ook eigenlijk. Die geef ik aan Is er niet een, uh, meer een, iets om op een doodskist te leggen? Zeven anjes. Oh. Gitaar solo. nou ja, het is wel, weet je al. Het feit dat hij niet zingt vind ik al adem. Voor mij mag deze bridge nog een tijdje duren. Ah, fijn. Ik anders nog even een jingle draaien tussendoor. Koorts Q. Huppie. Nog een keer? Koorts Oké. Nou Hans, kom maar, maar weer jongen. De jaren gingen voorbij, maar jij bleef steeds bij mij. We houden van elkaar. De tijden van weleer, die komen nimmer meer. Gelukkig niet, Hans. Maar wij zijn nog steeds bij elkaar. Oh, oh, oh. Koorts. Je wordt bedankt met je zeven witte anjes. Koerts Kumu. Goed, tijd voor fatsoenlijke muziek. Dit is Blink-182 en After Midnight. En ja, ik ben de enige DJ in Nederland die hem draait. Fuck you. Keizerrijk met koer de Keizer. Keizerrijk je sowieso zaterdagavond in met Avicii Oftewel uh, um, Team Burke eigenlijk, hè, Bro Rand. En Levels. En dit is Danny Warhols. Not if you were the last junkie on earth. Papa gaat, breng je ogenblikkelijk. Papa is een glaasje. Praat money, papa was staartje. Want dat is precies, papa is een straatje. Papa gaat door, dat gaat. Want dat maakt papa papa, Was it the team? Papa is een haantje, noem hem sarcasie. Papa is daar. Nee, de prins snel een beetje alles dope in ik Het vlees wordt gesneden, kijk ik kijk uit het ijs is van papa met de paplepel ingegoten. Papa doet weer dingen kopen. Papa is gearriveerd. Breng me mijn slippers. De kip is gemarineerd met corrigerende tikken. Geen amicale grappen. Ik heb niet met je gekregen. Het huis is van papa. Of blijven met je flikken. Er is boetpijn in de keuken. En boetpijn in de doos. Patat voor de kindertjes. Met appel en moes. Papa is daar. Hey, de prijs naar een beetje, anders dook niet in het uit. vlees wordt gesneden, ben ik kijken uit het ijs van papa. En gewoon een nieuwe vertegenwoordigen in Keizerrijk. Wel ja, alsof het niks kost. Bijna klaar, bijna klaar. Nog een paar nieuws Snel even wat spelen. Dit is uh, nieuwe van Young the Giant. Dit is cough Syrup. cough Als in hoesiroop.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 fine I don't know if I'll make it But watch how good I'll fake it It's alright, alright Tonight, tonight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 But watch how good I'll fake it It's alright, alright, tonight Zo. Hot Shell Ray. Tonight, tonight. is het einde van Keizerrijk van deze week. Ehm, volgende week ben ik ook niet. Pak dat. Ben ik eh, weer op het feestje. Dus eh, tot een andere keer. Tot de volgende knoop.